Door die hervorming zouden de loodsen twee jaar langer moeten werken. Afgesproken is dat een werkgroep een oplossing gaat zoeken voor het conflict. In die werkgroep zitten vertegenwoordigers van de loodsen, de vakbonden, de havenbedrijven en de Vlaamse overheid. Door de acties liggen tientallen schepen te wachten die de Vlaamse havens willen in- of uitvaren. Een grote rederij heeft besloten 40 schepen te laten laden en lossen in andere havens, zoals die van Rotterdam. De hele PvdA-fractie steunt fractieleider Job Cohen. Dat is volgens Cohen een van de uitkomsten van een vergadering van de fractie. Gisteren ontstond commotie over een interview met Cohen in Trouw. Daarin zei hij dat er overeenkomsten zijn met de SP. Het PvdA-kamerlid Timmermans zei erop dat hij zich niet thuis voelt bij die uitspraken. Cohen zei na de vergadering dat hij zich genoeg gesteund voelt door de fractie. En Timmermans zei dat alle neuzen weer dezelfde kant op staan. Het Amerikaanse leger trekt 11.000 militairen terug uit Europa. Dat is bijna twee keer zoveel als vorige maand werd aangekondigd door de Amerikaanse minister van Defensie Panetta. Amerika haalt de troepen weg vanwege de bezuinigingen op het defensiebudget en een verschuiving van de aandacht naar Azië. De militairen zijn gelegerd op basis in Duitsland en Italië. Het gaat onder meer om twee infanteriebrigades en een luchtmachteenheid. Na hun vertrekken blijven er nog zo'n 70.000 militairen over, verspreid